Ja, luisteraars, mocht u de beschikking hebben over een waterbed... dan lijkt me niets heerlijkers dan dit nummer te draaien... en dan zo mee te schommelen met dit arrangement. Ik hou hier heel erg van, van dit soort arrangementen. Het is natuurlijk een prachtig nummer, Dancing in the Dark, Diana Crow. De tweede keer dat we haar trouwens draaien vanmorgen. Het vorige nummer was ehm, Boulevard of Broken Dreams, ja... Goed, we gaan eh, zeg maar zo'n beetje afsluiten helaas met eh, Herbie Hancock. Met een nummer wat hij uiteraard zelf heeft geschreven, ook zelf heeft gecomposeerd. Uh, eh, Maiden Voyage, daar gaan we het tweede uur en ZFM Jazz mee uit. Ik hoop dat u genoten hebt van, van deze ochtend, van de stukken die we hebben meegenomen. Ja, ik bedank David voor zijn presentatie en waanzinnige goede techniek.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 Veel doden zouden niet naar mortuaria zijn gebracht, maar volgens moslimtraditie direct zijn begraven. Utum Bayeva spreekt in Osh met bewoners en ook brengt ze in ziekenhuizen een bezoek aan de slachtoffers van het geweld. Een sarcofaag die vier jaar geleden was gestolen uit China is weer teruggegeven aan het land. Volgens het Chinese staatspersbureau staat de stenen doodskist nu in het historisch museum van Shanxi. In 2006 ontdekte de Chinese politie dat de sarcofaag was gestolen. Na onderzoek bleek dat de tombe China uit was gesmokkeld en voor 1 miljoen dollar was verkocht aan een zakenman. Die heeft hem nu weer teruggegeven aan China. De sarcofaag heeft volgens kenners een hoge wetenschappelijke, historische en artistieke waarde. In de Amerikaanse staat Utah is een ter dood veroordeelde moordenaar geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het Amerikaanse gerechtshof en de gouverneur van Utah hadden verzoeken om van de executie af te zien afgewezen. Executie door een vuurpeloton is in de Verenigde Staten verboden. Maar de man, Ronnie Lee Gardner, had om een vuurpeloton gevraagd voordat het werd verboden. De olieramp in de Golf van Mexico kan leiden tot het einde of de opsplitsing van BP. Dat zegt de Russische president Medvedev in een interview met de Wall Street Journal. Volgens Medvedev zal de Britse oliemaatschappij een miljardenverlies leiden, onder meer door schoonmaakkosten en schadeclaims. Hij betwijfelt of BP de financiële consequenties kan dragen. Rusland is een belangrijke partner van BP. De maatschappij haalt er bijna een kwart van zijn omzet. Het weer. De dag begint in het zuiden en midden vrij zonnig. In het noorden veel bewolking. Die breidt zich geleidelijk over het hele land uit. Kans op wat lichte motregen.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 place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying.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 Love was just something you found add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said Fire.